moet met het NWS-journaal. Zanger Peter Gabriel heeft in Berlijn het muzikale feest geopend... ter gelegenheid van de val van de muur 25 jaar geleden. Na schatting ruim een miljoen mensen zijn afgekomen op de festiviteiten... bij de Brandenburger Tor. Gabriel zong een aangepaste versie van het nummer Heroes van David Bowie. Vlak daarvoor werden foto's getoond van Oost-Duitsers die omkwamen... toen ze naar West-Berlijn probeerden te vluchten. Vanavond treden verder nog onder andere de Duitse rocklegende Udo Lindenberg en techno-dj Paul Kookbrenner op. In de loop van de avond worden verlichte ballonnen opgelaten die de voormalige route van de muur markeren. De berging van wrakstukken van vlucht MH17 is uitgesteld. De verwachting was dat de berging van het vliegtuig in Oost-Oekraïne morgen zou beginnen. Maar de leiding van de separatisten in Donetsk zegt dat het niet doorgaat... omdat de Nederlandse vertegenwoordiging niet is komen opdagen. Wanneer de berging nu wel begint is onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil de wrakstukken naar Nederland halen... voor een reconstructie van het rampvliegtuig. De remmen van de Spaanse bus die gisteravond verongelukte werkte niet, zegt de chauffeur. Daardoor zou de bus van een helling zijn gereden. Of de bewering klopt is onduidelijk. Technisch onderzoek heeft nog geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Bij het ongeluk in de buurt van de zuidoostelijke stad Murcia kwamen zeker 14 mensen om het leven. 10 mensen raakten zwaar gewond en er zijn 18 lichtgewonden. De buschauffeur is aangehouden op verdenking van moord, mishandeling en roekeloos rijgedrag. Hij had geen alcohol of drugs in zijn bloed. Voetbal, PSV heeft de uitwedstrijd tegen Heracles gewonnen in de blessuretijd. In Almelo werd het 2-1. Vitesse tegen Feyenoord leverde geen winnaar op. Het bleef 0-0 in Arnhem. En Ajax won eerder vandaag de uitwedstrijd tegen Cambuur met 4-2. Dordrecht verloor met 4-0 de thuiswedstrijd tegen Twente weer nog vanavond en vannacht is er kans op wat lichte regen. Morgen eerst nog veel wolken en kans op een bui. Later meer zon en het wordt zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles...